uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Goede doelen hebben het afgelopen jaar miljoenen euro's betaald... om donateursgeld te kunnen stallen bij banken. Bij de 20 grootste goede doelen gaat het om ruim 2,3 miljoen euro... die aan negatieve rente is betaald. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Sinds anderhalf jaar moeten klanten boven bepaalde bedragen rente betalen aan hun bank... in plaats van dat ze rente krijgen. De banken zeiden daartoe gedwongen te zijn door de historisch lage rentetarieven. Bij de invoering vroegen goede doelen om een uitzonderingspositie... maar die hebben ze niet gekregen. Een meerderheid in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft voor een wet gestemd... die het huwelijk voor stellen van een gelijk geslacht moet beschermen in alle staten van de VS. Bij progressieve Amerikanen leeft de angst dat het Hoge Rechtshof op federaal niveau een streep door dat huwelijk zou kunnen zetten. Vorige maand besloot het Hof, dat wordt gedomineerd door conservatieve rechters, om het recht op abortus terug te draaien. Het is nog onduidelijk wanneer de wet wordt behandeld in de Senaat en of daar ook een meerderheid is. Een dag later dan gepland is de Nijmeegse Vierdaagse van start gegaan. Om vier uur vertrokken de ruim 38.000 deelnemers van de start- en finishplaats op de wetren... voor een tocht naar Beuningen en Wiegen. Eigenlijk zou de wandeltocht gisteren van start gaan... maar vanwege de hitte werd de eerste dag geschrapt. Deelnemers hoeven dit jaar dus maar drie dagen te lopen om het Vierdaagse kruis te halen. De Russische president Poetin ziet vooruitgang in de onderhandelingen over graantransporten via de Zwarte Zee. Dat zei hij na afloop van de top in Teheran, waar hij sprak met de Turkse president Erdogan en de Iraanse president Raisi. Door de Russische invasie in Oekraïne is het graanvervoer per schip gestopt... wat het risico op een wereldwijde voedselcrisis vergroot. Het weer in het noorden en oosten veel zon en zo'n 30 graden. In de middag vanuit het zuidwesten regen en onweersbuien. De komende dagen wordt het een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat nog file op de A9 van Alkmaar naar Diemen... tussen Badhoevedorp en knooppunt Holendrecht. De vertraging is daar een kwartier. Op andere wegen staan nog wel korte files...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 Kijk ons nou, we zijn er bij af. We lijken wel weer 18 jaar, nu snap ik waarom zij is afgeknapt. Kijk ons nou, we zijn er bij af. Het mooiste meisje van de klas is bij een ander, maar tussen ons is er niets veranderd.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 Goede doelen hebben het afgelopen jaar miljoenen euro's betaald... om donateursgeld te kunnen stallen bij banken, blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Bij de 20 grootste goede doelen gaat het om ruim 2,3 miljoen euro. Een dag later dan gepland is de Nijmeegse Vierdaagse van start gegaan. Eigenlijk zou de wandeltocht gisteren van start gaan... maar vanwege de hitte werd de eerste dag geschrapt. Een meerderheid in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft voor een wet gestemd... die het huwelijk voor stellen van gelijk geslacht moet beschermen in alle staten van de VS. Progressief. Amerikanen zijn bang dat het Hoge Rechtshof anders een streep door dat soort huwelijken zou kunnen zetten. Het weer in het noorden en het oosten veel zon en zo'n 30 graden. In de middag vanuit het zuidwesten regen en onweersbuien.